uur. Door met het NOS-journaal. Het vliegverkeer op Schiphol is weer op gang gekomen... maar door de grote tankstoring van gisteren... moeten veel reizigers nog rekening houden met vertraging. Door de storing konden 180 toestellen niet vertrekken. Schiphol spreekt van een onacceptabele dag... en wil met het tankbedrijf en de luchtvaartmaatschappijen om tafel... om de zaak te bespreken. KNMI heeft ook voor vandaag code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. In het zuiden zou het wel eens 40 graden kunnen worden. Daarom blijft ook het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat is bedoeld als waarschuwing en oproep aan mensen om bijvoorbeeld de schaduw op te zoeken... genoeg water te drinken en een beetje op elkaar te letten. President Trump heeft zijn veto gebruikt om door te kunnen gaan met militaire steun aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Een meerderheid in het congres wil de wapendeals met deze landen beperken, omdat de wapens mogelijk worden ingezet in de burgeroorlog in Jemen. Maar Trump vindt Amerika's relatie met Saoedi-Arabië en de Emiraten belangrijker. De gouverneur van Puerto Rico zegt dat hij volgende week opstapt. Ricardo Rossello ligt onder vuur nadat chatberichten van hem waren uitgelekt... waarin hij zich beledigend uitlaat over vrouwen, homo's, politieke rivalen... en slachtoffers van de orkaan Maria. De democraat wilde eerst niet vertrekken... maar na anderhalve week van groeiende protesten neemt hij toch ontslag. De KNVB begint een proef met de VAR. Als de scheidsrechter overleg heeft gevoerd met de videoscheidsrechter... gaat hij zijn beslissing vervolgens uitleggen aan het publiek. Voor kijkers is dan beter te volgen waarom een beslissing is genomen. Het idee komt uit het American Football, waar het al tientallen jaren gebeurt. Zaterdag wordt er voor het eerst mee geëxperimenteerd... tijdens de wedstrijd om de Johan Schaal tussen Ajax en PSV. Het weer, het wordt vandaag weer heet en zonnig. De maxima liggen tussen de 35 en 40 graden. Vanmiddag is er kans op een onweersbui in het zuidwesten.